Gisteravond was het opnieuw onrustig in de wijk Terweide. Enkele ruiten werden ingegooid waardoor een paar mensen gewond raakten. In Culemborg zijn al lange tijd spanningen tussen Marokkaanse en Molukse bewoners. Amerika verscherpt met de onmiddellijke ingang de controles op vluchten uit het buitenland. Aanleiding is de mislukte aanslag op eerste kerstdag. Passagiers die naar de VS vliegen lopen de kans dat ze voor vertrek uitgebreid worden gecontroleerd. Voor vluchten uit 14 landen zijn de scherpe controles voor alle passagiers verplicht. Een vlucht van Jamaica naar Londen heeft vertraging opgelopen door de vondst van een dvd'tje. Het is niet duidelijk wat er precies op stond. Het hoofdbeveiliging van het vliegveld in Kingston wil alleen kwijt dat op de dvd islamitische inhoud stond. Alle passagiers moesten het vliegtuig uit en opnieuw door de beveiligingspoortjes. De autoriteiten in Australië hebben de overstromingen officieel verklaard tot natuurramp. In de staat New South Wales zijn de afgelopen dagen grote gebieden overstroomd door zware regenval. Meer dan 1200 mensen zijn geëvacueerd. Doordat nu officieel sprake is van een natuurramp... kunnen Australiërs die getroffen zijn aanspraak maken op geld van de overheid. De film Avatar heeft in de bioscopen al meer dan een miljard dollar opgebracht. Het geld is verdiend in 17 dagen en dat is een record. De science fiction film van regisseur James Cameron vertelt over het verhaal van de strijd tussen hebzuchtige mensen en blauwe buitenaardse wezens. De 3D-film heeft bijna 300 miljoen dollar gekost. Het weer koud bij min 10 tot min 15 graden. Plaatselijk dichte mist. Langs de kusten in het noorden enkele bij met sneeuw. In midden en zuiden droog en later af en toe zon.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 like we do. Bring me to my knees when I see what they've done to you. But I'll die as I stand here today, knowing it deep in my heart. They'll fall to ruin one day for making us part. picture of you. Oh, those were the happiest days of my life. Like a break in the battle was your part. Oh, in the wretched life of a lonely heart. Now we're back on the train.